en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlands Openbaar Ministerie wil dat B naar Nederland komt... maar of dat ook echt gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Op een middelbare school in het westen van Duitsland is een leerling gedood. Vermoedelijk door een medeleerling. Die sloeg op de vlucht, maar is 2,5 uur later aangehouden. Na de aanval is de school ontruimd. Zowel het slachtoffer als de vermoedelijke dader zijn 18 jaar. Misschien kan je binnenkort zelf kiezen welke letters en cijfers op de voor- en achterkant van je auto komen te staan. De PVV heeft namelijk een voorstel gedaan in de Tweede Kamer. De eerste motie gaat over een hip fenomeen wat je in veel landen om ons heen ziet. En dat is namelijk een gepersonaliseerd kenteken. Is toch een beetje het hebben dingetje van deze tijd. Een meerderheid van de Kamer is het met hem eens en wil dat het kabinet gaat onderzoeken of we die nummerplaten ook hier kunnen krijgen. Je zou dan extra moeten betalen voor zo'n kenteken. Er zit dus ook een voordienmodel voor de overheid achter. Drugsdealers gebruiken Telegram als een soort openbare marktplaats om drugs te verkopen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat op die chat-app de afgelopen jaar zeker 2,5 miljoen berichten zijn gedeeld... waarin coke, ecstasy en ander spul werd aangeboden. Mijn collega sprak een Telegram-dealer die dagelijks 10 tot 20 klanten heeft... en maandelijks zo'n 3000 euro omzet. Alles, cocaïne, eh, pillen shit. Ja, het kan iedereen zijn. Ja? Ja, eh, mensen waarvan wij niet verwacht. Zoals? Ja, mensen die gewoon eh, een goede baan hebben. Die uh, in pak komen. Maar het kan ook gewoon ja, een stereotype junkie zijn. En dat is natuurlijk hartstikke illegaal. In de NOS op 3 podcast Lang Verhaal Kort hoor je wat de politie er tegen doet. Dan nog het weer. Het is een bewolkte middag met wat motregen. Morgen is het nat en wordt het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 15 files. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 10 minuten vertraging. En verderop voor de Leidse Rijntunnel ook 10 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopen de Hoek en Roedevaartsveen een kwartier vertraging. A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Breesanddijk 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam over Amstel 10 minuten.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 Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny it's a very, very you know I've made a few I took some shots and fell from time to time Baby, you were there to pull me through We've been around that block a time or two sacalaca, boom, la yes. Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom, sacalaca, boom, laca, yes. Camilo. Mm. Sube las manos que esta vaina apenas empieza. hasta que nos queme la candela, hasta que se derrita la suela.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 In Spanje zou een van de meest gezochte criminelen van Nederland zijn opgepakt. Volgens Spaanse media is het Karim B., een van oorsprong Amsterdamse drugscrimineel... die een conflict zou hebben met Ridouan Taghi. Karim B. wordt verdacht van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Rijksrecherche doet oriënterend onderzoek naar presentator en advocaat Khalid Kassem. Hij wordt beschuldigd van omkoping om een cliënt vrij te krijgen. Het OM benadrukt dat er nog geen sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. Het weer vanavond en vannacht gaat op 11 en langdurig regen.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 let it show. Oh, how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided.